Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Turkije dreigt in een financiële crisis terecht te komen. De nationale munt lira is in een maand tijd 14% gedaald ten opzichte van de euro. Veel Turken denken erover om hun spaargeld om te wisselen naar euro's of dollars... voor de waarde van de Turkse lira nog verder afneemt. Volgens deskundigen komt de crisis doordat buitenlandse investeerders hun vertrouwen in Turkije verliezen. De werkloosheid en de overheidsschulden zijn hoog. De Turkse Centrale Bank probeert de tij met renteverhogingen te keren. American voetbalteams in de VS krijgen voortaan een boete als hun spelers knielen of gaan zitten tijdens het volkslied. De bond NFL heeft die regel ingevoerd omdat steeds meer vooral zwarte spelers met zo'n actie tijdens het volkslied hebben geprotesteerd tegen politiegeweld in de VS. Later werd het ook een protest tegen president Trump die de actie respectloos noemde. Veel eigenaren van voetbalteams stonden eerst achter het protest... maar vanwege slechte publiciteit en dalende sponsorinkomsten is dat veranderd. Een buitenlandse overheid heeft honderdduizenden routers gehackt... zegt de beveiligingstak van het Amerikaanse techbedrijf Cisco. Veel getroffen routers staan in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse geheime dienst wil Rusland een digitale aanval uitvoeren... bij de finale van de Champions League, zaterdag in Kiev. In Den Haag zijn afgelopen nacht de ruiten van een hindoe-tempel ingegooid. Volgens het bestuur van de tempel is het een doelbewuste actie van vandalen... en heeft het te maken met de ramadan. Het bestuur zegt dat de tempel al vaker doelwit is geweest... tijdens de islamitische maand en ook tijdens religieuze Hindu-Feesten. De politie wil nog geen conclusies trekken over de daders... of het motief voor de aanval op de hindoe-tempel in Den Haag. Het weer in de zuidelijke helft van het land kans op regen en onweersbuien. Vannacht droog, morgen eerst zon.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 Natalie, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di, que será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidará? vivirá por ti. ¿Quién te espera Natalie, Natalie, ayer mi calma, hoy cansado de vivir de vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer? moglie tu cantar che sarà de a ti no te importa ya que yo sufra así Natalie día por ti. ¿Quién te esperará? Nadie te será de a ti. No te importa ya que yo sufra así. Natalie, Natalie. Nou, ik weet zeker dat ik hier een hoop dames eh, groot plezier mee heb gedaan. Eh, Julio Iglesias met Nathalie. Ik ga nog iets draaien voor mijn eh, lieve vriendin Yvonne. want die is met de achtertuin bezig geweest. Hij heeft allemaal plantjes neergezet. En ontdekte ook de green green grass of home. En laat nou net Oscar Harris bij ons in de tuin zitten.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 Ja, je hebt dat soms wel eens een vriend of vriendin waar tegen je kan zeggen... jij bent mijn inspiratie, you're my inspiration. Ja, was er natuurlijk al een de groep Chicago. En de zanger was Pieter Citera. You're my inspiration. Nou, luisteraars, u allemaal aan de, het radiotoestel of uh, via internet op uw computer waar dan geluid uit komt, Althans uit de spiekertjes die ernaast staan of eraan hangen. Uh, lekker hoor, u bent vanavond mijn inspiratie. Ik ben helemaal lost in love. Air Supply is dit. Die Air Supply was dat. is maar goed ook, want het is hier lekker warm in de studio. En af en toe een beetje frisse lucht, dat kan ik best gebruiken. Helemaal als ik naar zo'n klassieker ga luisteren van Barry Manilow. En dan weet u het al wat er komt, hè? Nou, niet de Copacabana, want dat is ietsje te vlot voor dit programma. Nee, dan heb ik het natuurlijk over mijn vriendinnetje Mandy. came and you gave without taking. Oftewel, je kwam alleen maar om te geven en je wilde daar niets voor terug. Eigenlijk een hele mooie tekst, gezongen door eh, ja, een hitscorer, uh, Barry Manilow. Want eh, bijna elk nummer wat hij heeft opgenomen werd een hele grote hit. We kennen natuurlijk allemaal dat vlotte Copacabana. En nou ja, goed, al wat niet meer zei. dan moet ik altijd eventjes weer terug naar vroeger. Ach mensen, times were when. Daar hebben we een Nederlandse groep voor uitgezocht. Veerman met zijn katjes. Granddad sitting by the fire Volendam toch een talent eh, gebracht. Want uh, ja, die Piet Veerman heeft toch ook een geweldige stem. En ze hebben een, groot aantal hits gehad. Ik denk natuurlijk aan Lia, en uh, Times Revengers, wat u juist hoorde. nou ja, noem het maar op. One Way Wind, ook zo'n prachtig nummer. Eigenlijk kun je een hele hoop muziek van de Cats ook kwijt in zijn uitzending als dit. En, ik ga het de volgende keer gewoon ook weer een, een nummer van draaien. Want ik ben best wel een beetje de fan van de Cats ik was ook fan van de West Side Story toen de film uitkwam. En ik niet alleen, want vele van mijn kennissen, ja, die zeiden van, we zijn er nu al twee of drie keer heen geweest. Zo populair was die film. En dan kent u natuurlijk nog het nummer Maria uit de West Side Story. En dat werd in die tijd, of in de jaren daarna, werd het zo prachtig gezongen door een groep uit Enschede. Die luisterde naar de naam De Buffoons. Maria, from the West Side Story. of the world in a single word. groep uit Enschede, de Buffoons. Eh, daar luisteren ze naar. Ik geloof dat ze nog opstaan, eh, want ze hebben ook nog eh, vrij recentelijk uh, verzamelalbums uitgebracht... met al hun grote hits, It's the End en zo. En My World Fell Down, wat we ook kennen van de Ivy League. Ja, ook zo'n groep uit de jaren 60 die ik nooit zal vergeten... omdat het geweldige muziek was om naar te luisteren. Helen Reddy, kent u die nog? Nou, vast wel als u dit nummer hoort. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine within your eyes as the trees the sun above. So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine Ja, Helen Reddy. En dan, eh, dan spel je dat niet Reddy met R-A-E-D-Y, maar R-E-D-D-Y. Helen Reddy. Baby, I love you to want me. Oftewel, meisje of baby, ik wil graag dat jij mij wil.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 I'd love you to want me. If you Ja, de groep Lobo. We kennen de groep van eh, Me and You and the Dog Named Boo. En natuurlijk dit uh, geweldige hitnummer Baby, I Want You To Want Me. Ook Neil Diamond gaat vanavond zijn steentje bijdragen. De, bijdragen moet ik zeggen met, de, met het nummer Stones. Nou, eh, beter kan hij eigenlijk niet, hè, toch? Dan moet hij het wel doen, verdorie. hij, is even, oh, hij, hij zit even vast, luisteraars. Nee, daar komt hij aan.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 La la la la la la. harvest granting thee every prayer ever prayed. For just two wild flowers that grow. La la la. Ja, de eerste keer dat ik met het eh, volgende nummer kennis maakte, luisteraars... logeerde ik op de Canarische eilanden eh, bij het hotelcomplex Waikiki. Nou, mensen die eh, ja, het toerisme wel eens bedreven hebben die kant op... en die kennen het ongetwijfeld. Het is een heel bekend resort op de Canarische eilanden. Het zijn van die grote ronde torens met hotelkamers... Met een enorm zwembad erbij. Hè? Dus voor kinderen ook van alles te doen. En als je daar dan s ochtends vroeg eh, je handdoekje had neergelegd. Hè, want je moest heel vroeg je handdoek neerleggen, anders had je geen plek natuurlijk. Nou, dan, dan, ging je op je handdoekje en dan ging je relaxen met een krantje erbij. En ehm, dan maakte je kennis met de mooiste muziek. Want daar op, de, eh, op het terras van Waikiki werd gewoon al s ochtends vroeg de heerlijkste muziek gedraaid. En daar maakte ik kennis met een nummer van Leonard Cohen. En het ging, dat ging allemaal over mijn geheimzinnige leven. Mijn, mijn, mijn, eh, ja, mijn geheime leven eigenlijk. My Secret Life. Zo heet het nummer, In My Secret Life. Maak zelf ook kennis met het prachtige nummer. In my secret life In my secret life Komt hij straks met die geweldige donkerbruine stem van hem? Maar hier krijg je je krantje wel mee uit, hoor. Dat kan ik u verzekeren. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip. thinking that it's either black or white. Mijn geheime leven. De Canarische eilanden. In Waikiki. Ja, ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die luisteren... en die ooit op de Canarische eilanden zijn geweest. Dat die ook wel dat complex hebben bezocht. Want het werd zo eh, druk bezocht door Nederlandse toeristen. Eh, het was heel druk hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. En er was een grote eh, dancing onder, onder het gebouw. En daar was elke avond van alles te doen. Flamingo natuurlijk. En, en maar ook live muziek en, en quiz en karaoke. En, en nou, allemaal onder de schaduw van de maan vond dat plaats, de Moonlight Shadow. de schaduw van het maantje. Nou, het maantje, dat schijnt wel, maar eh, eh, nog niet donker genoeg om hem echt goed te kunnen zien. En hij kan daardoor ook nog zijn straaltjes niet eh, op onze deel van de aardbodem loslaten. Dat doet hij wel, dat probeert hij ook wel. En zo. Hij werkt wel met de zee, hè, met eb en vloed. Hè? De maan die trekt natuurlijk de zee af en toe aan en heb je vloed. En dan laat hij hem weer los en dan heb je app. Ja. Everywhere is een nummer wat wordt bezongen door Fleetwood Mac. Alweer zo'n mooi nummer.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 Mooie, mooie rustige muziek. En ik hoop dat u genoten heeft. Ik heb er zelf in ieder geval wel van genoten. Karen Carpenter, dat is een, dame waar je altijd graag mee afsluit. En dat doe ik ook vanavond. Ik dank u voor het luisteren. Tot de volgende keer maar weer. Dag. Oh ja, aankomende vrijdag ben ik natuurlijk met Willem Bruis hier in de studio... om een beetje gekkigheid te maken met de Boys Are Back in Town. Komt Harm ook nog wel voorbij, denk ik.